begonnen rond 11 uur vanochtend met de actie in het winkelcentrum van de luchthaven. Ze hadden geen toestemming om binnen te demonstreren... maar tientallen activisten weigerden het gebouw te verlaten. Ze werden door de marechaussee verwijderd. Morgen wordt opnieuw gedemonstreerd buiten het winkelcentrum van Schiphol. Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland neemt afstand van de uitspraak van voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force. Van den Oever vergeleek gisteren de manier waarop boeren worden behandeld met de situatie van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Die vergelijking gaat alle perken te buiten, zegt LTO Nederland. Alle organisaties die boeren een warm hart toedragen moeten ervoor zorgen dat ze de steun van burgers behouden, zegt de organisatie. Op een parkeerterrein in Rotterdam-Zuid zijn vier verstekelingen ontdekt in een koelwagen. Ze zijn alle vier goed aanspreekbaar en niet gewond. De chauffeur van de koelwagen is opgepakt. Ook de vier inklimmers zijn aangehouden. Ze worden overgedragen aan de vreemdelingenpolitie voor verhoor. Het is niet bekend waar ze vandaan komen. De politie kwam de truck op het spoor dankzij een tip van de hulpdiensten in België. Een van de zonen van president Trump heeft op Twitter de telefoonnummers verspreid... van tientallen democratische leden van het Huis van Afgevaardigden. Donald Trump Jr. roept zijn ruim 4 miljoen volgers op... om hen met telefoontjes te bestoken. Volgens hem zeiden de democraten ten onrechte dat ze zijn vader zouden steunen... in het afzettingsonderzoek. Het gaat overigens niet om privé, maar om zakelijke telefoonnummers... die zijn terug te vinden op de website van het huis. Het weer, er zijn opklaringen en op veel plaatsen blijft het een paar uur droog. De temperatuur taalt naar 2 tot 5 graden. Vannacht trekken een paar forse buien over het land met kans op hagel en onweer. Morgen overdag trekken de meeste buien weg en dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM.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 Hosted by DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. It's a house. Yeah. It's a house. Intense Radio. Radio. Radio. Radio. Intense. One more time, y'all. wenst jullie allemaal fijne dagen